Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS 3. De rechter heeft drie keer levenslang gegeven in het Marengo-proces. Ridouan Taghi en twee anderen hebben die straf gekregen voor hun betrokkenheid bij meerdere moorden en pogingen tot moord. De rechter begon met het voorlezen van de straffen, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Daarna nam hij de tijd om uit te leggen dat iedereen een eerlijk proces heeft gehad. Want dat is een van de verweren geweest van de advocaten die gezegd hebben dat het oneerlijk was. Bijvoorbeeld eh, de klacht dat deze verdachten in, eh, publiekelijk al veroordeeld waren in de media. De rechtbank zegt daarover dat klopt niet. We hebben geoordeeld op basis van het dossier, niet op basis wat er in de pers is verschenen. In totaal waren er 17 verdachten. Die hebben allemaal celstraffen gekregen. De langste, dik 29 jaar. Drie mensen in de Marengo-zaak komen vrij... omdat ze hun straf al hebben uitgezeten. Bij de NS loopt het nog niet altijd echt op rolletjes. Het spoorbedrijf heeft vorig jaar 190 miljoen euro verlies gemaakt. Het valt nog mee. Een jaar eerder was de min nog meer dan twee keer zo groot. Er zijn nog steeds minder reizigers dan voor corona. En de NS had vorig jaar veel last van technische problemen... waardoor treinen uitvielen. Kanye West is weer eens aan het ranten op social media. Hij is boos op Adidas. Jay had een samenwerking met het kledingmerk, maar die werd gestopt nadat hij in opspraak was gekomen wegens antisemitische uitspraken. Adidas gaat nu toch een oude partij Yeezy-schoenen van Kanye verkopen. Die noemt het artistieke verkrachting. En live muziek doet meer met je dan een gewone studioopname. Het zal voor veel liefhebbers geen verrassing zijn, maar er is nu ook wetenschappelijk bewijs voor. Onderzoekers in Zwitserland lieten mensen in een hersenscanner naar muziek luisteren. Eerst een opname, daarna speelden muzikanten live. Toen gebeurde iets interessants in het onderzoek. Ze hebben namelijk gekeken in real time hoe het brein reageert op de muziek. En dat werkte dus. Dus als je met de persoon die luistert als muzikus in een soort gesprek gaat, opeens voel je die vibe van elkaar. En dat heeft dus deze extreme sterke invloed op de emotionele eh, kracht en de emotionele begrip van de persoon die in die scanner laat. Ja, het is niet alleen maar gewoon een leuk weetje. Muziektherapie wordt onder meer gebruikt om de hartslag van te vroeg geboren babytjes rustig te krijgen. Mogelijk werkt dat dus nog beter met live muziek. Ook nog het weer. Een droge dag met veel zon. In het oosten hangen nog wat wolken nu. Het is een graad of 8. Eh, vannacht kan het land inwaarts wat vriezen. Morgen meest droog. Wel erg bewolkt. Smiddags bij 8 tot 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn helaas nog altijd een paar bijzonderheden te melden. Allereerst een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging mis bij Osdorp, de rechterrijstrook is dicht. Vanaf Zeeburg 20 minuten file rijden. Verder nog de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Badhoevedorp 10 minuten file rijden. Er is één rijstrook dicht vanwege een slecht wegdek.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 Het proces draaide om zes moorden, vier pogingen tot moord en de nodige voorbereidingen. De NS leed vorig jaar een kleine 200 miljoen euro verlies. Dat is de helft minder dan het jaar ervoor. Maar opnieuw reden te weinig treinen op tijd. Volgens NS-topman Koolmees door onderhoud aan het spoor... een tekort aan technisch personeel en slecht weer. De opvang van Oekraïners in de jaarbeurs in Utrecht is tijdelijk gesloten. Het is er overvol. De veiligheidsregio Utrecht roept op om op andere plaatsen Oekraïners op te vangen.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 Though she may be old and worn, they will stare unbelieving at the last unicorn. you look to the north and a pale moon is rising and it seems like all is dying and would leave the world to mourn in the distance hear the laughter Past without even a last desperate warning.